Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Voorzitter Keers van de Algemene Onderwijsbond zegt dat hij zich schaamt voor minister Van Bijsterveld. Hij noemt haar de beroerdste minister van Onderwijs die Nederland ooit heeft gehad. En ook zei Keers dat ze niet het intellectuele niveau heeft om minister van Onderwijs te zijn. Verder zou ze niet in staat zijn een redelijke gedachte te hebben over het vak. De woedende voorzitter zei dit na afloop van de grote lerarenstaking in Utrecht. De leraren zijn boos over de onderwijsplannen van het kabinet. De Britse spoorwegmaatschappij Virgin heeft met zijn aanbod om de Nederlandse hogesnelheidslijn gezond te maken geen gehoor gevonden bij minister Schultz van Hagen. Dat heeft een vertegenwoordiger van het concern gezegd in een hoorzitting in de Tweede Kamer. Volgens Virgin is er één keer een ontmoeting geweest, maar had het ministerie daarna geen belangstelling meer. Volgens een rapport van het onderzoeksbureau van de Kamer heeft Schultz alleen met de NS onderhandeld en wekt dat niet de indruk dat alle oplossingen zijn onderzocht. De Rabobank is woedend op een bedrijf dat een website voor de bank verzorgde. Op de site konden klanten een psychologische test doen. Een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam kreeg zonder veel problemen de gegevens van 3000 mensen naar boven die de test hadden gemaakt. De Rabobank heeft de site inmiddels offline laten halen. Het ging alleen om persoonlijke gegevens van klanten, niet om financiële. De regionale zender Omroep Brabant mag niet worden gekort op haar subsidie. De rechter in Den Bosch heeft bepaald dat de geplande bezuinigingen van de provincie Noord-Brabant onvoldoende gemotiveerd zijn provincie wilde de omroep dit jaar 400.000 euro korten en in 2015 zou dat bedrag moeten oplopen tot 1,7 miljoen euro. Dat is 10% van de totale subsidie. De uitspraak kan gevolgen hebben voor andere regionale omroepen die ook te maken hebben met bezuinigingen. Het weer vanavond vanuit het westen droog en steeds meer opklaringen. Morgen veel zon, maar vooral in het westen ook kans op een enkele bui.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 Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. Die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij het knooppunt Muidenberg 7 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5. A12 Den Haag richting Arnhem bij Driebergen 5 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam voor het knooppunt Kleinpolderplein ook 5. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 6 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda is nog dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met een ernstige aanrijding.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 giving you all my love I'm still looking up Amén. van Zandvoort, op 106.9 CFFM Allergy is an on Shut it Big up yourself Let's talk about with Julie right now, yeah, you know side You got your Julie, I got my Julie Anybody else who's on a Julie, then you forget one Yeah. Yo Slamming and banging, the the that? Uh, uh, uh, A to the L to the I C to the E to the L I S E S to the H to the A double G C I. Cool boys get busy. A to the L to the I to the G J to the U to the L I S E S to the H to the A double G C Y. Cool boys get busy. Ragamuffin, give your love and affair.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 You got the sweet That's cool. When me touch it with me cool. Hey, this Jackie make him rock too. Yo, hey yo, hey yo. She was fitter than J Lo. Next to you, she's just a minga fit as Destiny's Child.